Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. OV-kaartjes zouden wel eens fors duurder kunnen worden. Vervoersbedrijven slaan alarm over bezuinigingsplannen van het kabinet. Als die doorgaan hebben ze eigenlijk maar twee opties. De prijzen omhoog gooien of minder rijden. Ja, dus je, je maakt bijvoorbeeld de rit korter door de haltes tussenuit te halen. Eh, eh, je stopt minder vaak of eh, je schrapt inderdaad gewoon een lijn. Eh, en dat is eh, iets, eh, ja, als je, de, als je dat zou invoeren, dat de mensen natuurlijk gaan merken. Zeker als je bus al niet zo vaak gaat. De vervoerders zeggen dat de kosten de afgelopen jaren zijn gestegen... terwijl er nog altijd minder reizigers zijn dan voor corona. Daarbovenop ook nog eens honderden miljoenen bezuinigen. Dat kan volgens hen echt niet. Meer dan een half miljoen Nederlandse huizen hebben problemen met de fundering. Onderzoekers zeggen in het AD dat het vooral gaat om huizen die op houten palen staan... en om panden met een ondiepe fundering. Die kunnen slecht tegen droogte. Als het grondwater daalt komen de palen droog te staan en zakt de bodem. Door klimaatverandering gebeurt dat op steeds meer plekken. De opa en oma van het Franse jongetje Emile worden weer vrijgelaten. De peuter was bijna twee jaar geleden wereldnieuws. Hij verdween toen hij logeerde bij zijn grootouders en werd later dood teruggevonden. Er leek een grote doorbraak te zijn. De opa en oma werden eerder deze week opgepakt samen met twee van hun kinderen. Het Franse OM komt vandaag met een update. En de minister moet met een oplossing komen voor een groot zonnepark bij een landingsbaan van Schiphol. Piloten klagen dat ze op zonnige dagen last hebben van de schittering van die dingen. Als tijdelijke fix is de baan voorlopig een deel van de dag dicht. Maar dat betekent dus dat andere banen drukker worden en dat er daar meer overlast is. Nou, ik vind het helemaal niks. Ik bedoel, eh, er worden dan zonnepanelen neergeknald waar de vliegtuigen last van hebben. En eh, de energie komt niet ten goede van de, eh, de huishoudens in de Zwanenburg. Het gaat allemaal naar datacentra. Ach kind, hoe heet het, zo gaat het met heel veel dingen natuurlijk... die van achter een bureau verzonnen worden. De gemeente is op zoek naar een oplossing, maar zegt dat ze er niet uitkomen. Ze willen dus hulp van minister Matlener. En het weer nog. Let op als je de deur uit moet, want vanochtend kan het eerst flink mistig zijn. Daarna breekt het open en is het behoorlijk zonnig. Alleen in het noorden zijn er wat wolken. Het wordt vandaag max 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt langzaam op gang in Noord-Holland. Er staan dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam heb je ruim 5 minuten oponthoud bij knooppunt Zaandam.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 OV-kaartjes worden volgend jaar flink duurder en een aantal verbindingen verdwijnt als de bezuinigingen doorgaan. Branchevereniging OVNL zegt niet snel aan de bel te trekken, maar dat dat nu wel nodig is omdat het kabinet ruim 330 miljoen euro per jaar wil gaan bezuinigen op het OV. De aangekondigde stakingen van ziekenhuispersoneel volgende maand zijn voorlopig van de baan. Vakbond FNV zegt dat er een akkoord is bereikt over de nieuwe CAO. een traumahelikopter is gisteravond bij Nunen beschenen met een laserpen. Door de laserstralen kon de helikopter niet meteen landen. De politie zoekt de dader. Het weer, lokaal nog kans op dichte mist. Daarna een zon bij 13 tot 18 graden. way or another. I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya.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 Never let her go. But that's just the kind of thing she ought to know. Tell her about it. Tell her everything you feel. Give her every reason to accept Let her know how much she means. Listen, boy, it's not automatically a certain guarantee.